Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Italiaanse politie opgepakt voor de bomaanslag van een paar weken geleden op een school in Brindisi. Bij die aanslag kwam een meisje van 16 om het leven en raakte vijf leerlingen gewond. De verdachte is 68 en komt uit Copertino, niet ver van Brindisi. Volgens Italiaanse media heeft hij bekend dat hij de bom heeft geplaatst. De politie zegt alleen dat zijn arrestatie voor een belangrijke doorbraak in het onderzoek heeft gezorgd. Italiaanse media schrijven verder dat de aanslag geen terreurdaad was, maar een persoonlijke wraakactie van de man. Onduidelijk is waarop hij wraak wilde nemen. Bij de aanslag op 19 mei ontplofte bij een middelbare school drie gasflessen. De Italiaanse regering sprak toen het vermoeden uit dat de georganiseerde misdaad erachter zat. De landen die zich de Vrienden van Syrië noemen willen de hulp aan de Syrische oppositie gaan coördineren. Op een conferentie in Istanbul hebben ze afgesproken om een coördinatiegroep voor steun aan de oppositie in het leven te roepen. Op de top waren vertegenwoordigers uit 15 landen in de Europese Unie. De Vrienden van Syrië spraken af om volgende week een afgezant te sturen naar een conferentie van Syrische oppositiegroepen. Die wordt ook in Istanbul gehouden. De conferentie werd gehouden op een moment dat er nieuwe berichten kwamen over geweld in Syrië. Bij een bloedbad in de provincie Hama zouden pro-regeringsmilitie zeker 78 burgerslachtoffers hebben gemaakt. De onderwijsbestuurder Marcel Winkels, die meestreed om het lijsttrekkerschap van de CDA, wil geen plaats op de kandidatenlijst van de partij. Dat heeft hij op Twitter laten weten. Winkels eindigde als derde bij de strijd om het lijsttrekkerschap. Die werd gewonnen door Sibrand van Haarsma-Buma. Sindsdien heeft Wintels met diverse mensen gesproken over een mogelijk Kamerlidmaatschap. Hij zegt dat hij er naar zorgvuldige afweging van afziet. Het weer, vannacht buien en een graad of 12.